Hij riep dat hij een bom had geactiveerd. en maakte toespelingen op de aanslagen van 11 september 2001 in Amerika. Daarop werd de man aangehouden. Station en omliggende gebouwen werden ontruimd. In de trein waarin de verdachte zat is door een speurhond niets gevonden. nu richt de zoekactie zich nog op andere treinen en het station zelf kabinet vindt dat de Tweede Kamer in de aanloop naar de oorlog in Irak op bepaalde punten beter had kunnen worden ingelicht. In de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Davids staat dat het evenwicht van twijfels, vermoedens en onzekerheden bij Nederlandse inlichtingendiensten uitgebreider en explicieter aan de Kamer had moeten worden gemeld. Het kabinet zegt verder dat van wijsheid had getuigd als de Kamer meer te horen had gekregen over het Amerikaanse verzoek aan Nederland om bij te dragen. Aan de reactie is intensief politiek overleg vooraf gegaan. Een maand geleden leidde het rapport bijna tot een kabinetscrisis. De Verenigde Staten willen snel nieuwe sancties tegen Iran... nu dat land is begonnen hoger verrijkt uranium te produceren. Als het aan Amerika ligt neemt de VN-veiligheidsraad binnen enkele weken een besluit over nieuwe strafmaatregelen. Iran begon vanochtend in de fabriek in Natanz... in aanwezigheid van internationale inspecteurs... met het verrijken van uranium tot een percentage van 20 De VS en andere westerse landen zijn bang dat Iran het radioactieve materiaal wil gebruiken... voor het ontwikkelen van een kernwapen. Iran zegt dat het verrijkte uranium alleen voor vreedzame doeleinden is.